Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Istanbul zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een brand in een nachtclub. Er waren op dat moment werkzaamheden aan de gang. Volgens Turkse media was er een explosie. Er zijn ook acht mensen gewond geraakt. Meer details zijn nog niet bekend. We weten ook niet of de brand al uit is nu. In de gevangenis van Heer Hugo Waard was vanmiddag een gijzeling. De gevangene hield daar twee anderen vast. Inmiddels is de gijzeling voorbij, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Het bericht kwam rond half één naar buiten en rond drie uur bleek de gijzeling eh, voorbij. Ehm, dat is zonder geweld gegaan, laten de woordvoerders eh, van de gevangeniswezen ons weten. Ehm, er is geen geweld gebruikt en er zijn ook geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk waarom de gevangenen twee anderen gijzelden. Een op de drie bakfietsen van Babu wordt teruggeroepen. Anderhalve maand geleden werd de verkoop al stilgelegd... omdat frames van de fietsen door midden braken tijdens het fietsen. In totaal moeten er 22.000 terug naar de fabriek. Iedereen die een Babu-fiets heeft van minder dan 5 jaar oud krijgt een nieuwe. En het was schrikken in Enschede vanmorgen toen een grote kraan omviel tussen een paar fastfoodrestaurants. Het is een wonder dat het met de scissor is afgelopen, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Het is afgezet met linten hier. De KFC en de McDonald's eh, zijn gesloten. Maar eigenlijk het belangrijkste nieuws en het meest verrassende nieuws is eigenlijk dat er niemand gewond is geraakt. Na een paar uur werd de kraan met een andere kraan weggetakeld. Dan het weer. Vanuit het westen wordt het steeds bewolkter en trekken er buien over. Later vanmiddag en vanavond is het droger. Is er meer zon, ook bij een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Schiphol en Roelevarensveen 10 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel 7 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Is it you inside who says That I'll become someone else? says it's not But I believe in This is where it ends And all in all my mind's made up That is why it never stops Alone Again Alone Again upon me, I can't let go.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 De man was de chauffeur van iemand anders die het explosief afgelopen december plaatste. De gijzeling in de gevangenis in Heer Waard is voorbij. Een gevangene hield daar enkele uren twee medegevangenen vast. Een speciaal team van de gevangenis en de politie hebben een einde aan de gijzeling gemaakt.